Visser met het NOS-journaal. Mensen met een baan gaan vaker naar een andere plaats of regio om daar te werken. Tussen 1995 en 2016 nam de gemiddelde afgelegde woon-werkafstand toe van zo'n 15 kilometer tot 19 kilometer. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving vastgesteld. 25 jaar geleden reisde iets meer dan een kwart van de werkenden naar een andere plaats of regio. Inmiddels is dat een derde. Volgens het planbureau bezitten steeds meer mensen een auto. Ook zijn er meer twee verdieners, waarbij één van de twee kan forensen. Het vertrek van Ron Jans bij FC Cincinnati heeft niet alleen te maken... met het gebruik van een racistisch geldwoord, maar met meerdere incidenten. Dat meldde de Amerikaanse voetbalclub op een persconferentie. Volgens de voorzitter kwamen tijdens vertrouwelijke gesprekken met spelers meer verhalen boven water. Normen zijn overschreden, er is een onveilig klimaat voor de spelers gecreëerd, al dus de club. De Amerikaanse voetbalbond startte een onderzoek naar Jans. Die wachtte de uitkomst niet af en stapte eerder vandaag op bij Cincinnati. Een Nederlander van 59 in Spanje heeft bekend dat hij een vrouw om het leven heeft gebracht. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE op basis van bronnen rond het onderzoek. De 36-jarige vrouw kwam uit Roemenië. Haar lichaam werd gisteren gevonden in een afvalcontainer... in een vissersplaatsje aan de Costa, aan de Costa Blanca, niet ver van Alicante. Volgens het persbureau is haar keel doorgesneden... en had de Nederlander een contactverbod, maar dat was verlopen. In Alicante wordt morgen een minuut stilte gehouden... vanwege het overlijden van de vrouw. De politie heeft details bekendgemaakt van de bombrieven... die de afgelopen weken naar bedrijven zijn gestuurd. In het programma Opsporing Verzocht toonde de politie de handtekening... batterijen en souvenirzakjes die de afperser gebruikt. Voor de tip die naar de dader leidt is 15.000 euro uitgeloofd. De afperser vraagt om een betaling in bitcoins. Het weer, vannacht kans op onweer en aan zee zware windstoten.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 thunder. Just a young gun with a quick view. Just a young gun with a quick view. Just a young gun with a quick view. Just a young gun with a quick view. Just a young gun. Just a young gun.